De agent zegt dat hij de Mexicaan in 2010 neerschoot omdat hij een steen naar hem zou hebben willen gooien. De immigrant raakte gewond. Sinds 2010 hebben agenten van de Amerikaanse grenspolitie zeker negen Mexicanen doodgeschoten die met stenen zouden hebben gegooid. Geen van de agenten is daar ooit voor veroordeeld of berispt. In Minsk wordt nog altijd gepraat over de crisis in Oekraïne. Het overleg begon vroeg in de avond. De Oekraïense president Poroshenko, bondskanselier Merkel, president Hollande en president Poetin zoeken een oplossing voor het conflict. Over het verloop van de onderhandelingen is niets gezegd. Het eerste doel van de gesprekken is een staakt het vuren. In Florida is een satelliet gelanceerd die moet waarschuwen als er op de zon gevaarlijke uitbarstingen zijn. De NASA-satelliet gaat de zon op ruim anderhalf miljoen kilometer van de aarde in de gaten houden. Zonnestormen kunnen op aarde het gsm-verkeer en gps-systemen verstoren. Ook elektriciteitsnetwerken kunnen last hebben van de uitbarstingen van geladen deeltjes. De lancering zou eigenlijk afgelopen zondag al zijn, maar werd toen uitgesteld vanwege technische problemen. Een tweede poging op dinsdag kon niet doorgaan omdat het te hard in Colombia is een Nederlander vrijgelaten die daar vorige maand werd gegijzeld door strijders van de guerrilla-beweging ELN. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat de man van 52 is vrijgekomen na intensieve inspanningen van de Nederlandse ambassade in Bogota. Over de identiteit van de gegijzelde is verder niets bekendgemaakt. Het weer, vannacht kan het licht vriezen. Lokaal komt nevel of mist voor.